uur. Waterbalgemoed met het NWS Journaal. De marinehelikopter die gisternacht bij Aruba neerstortte is gezonken. Het bergen van het toestel wordt daardoor veel lastiger. De zee is ter plekke tot drie kilometer diep. De helikopter, waarin twee van de vier bemanningsleden zijn omgekomen... werd eerst nog drijvend gehouden dankzij plastic ballonnen. Toen er daar twee van knapten, zonk het toestel. De oorzaak van de crash is nog onduidelijk. Miljoenen Nederlanders moeten rekening houden met een lagere pensioenuitkering volgend jaar. De drie grootste fondsen hebben te weinig geld om aan de eisen van de overheid te voldoen. Ook al zijn die eisen vanwege de coronacrisis versoepeld. De dekkingsgraad, de hoeveelheid geld die de fondsen in kas moeten hebben om de pensioenen te betalen, is door minister Koolmees verlaagd van 100 naar 90 procent. Dat is mogelijk nog altijd niet haalbaar voor de fondsen voor ambtenaren, zorg- en welzijnsmedewerkers en personeel in de metaal- en technieksector. De EU-top in Brussel is de vijfde dag ingegaan. De regeringsleiders hebben waarschijnlijk nog minstens de hele nacht nodig... voor hun onderhandelingen over het coronaherstelfonds en de meerjarenbegroting. EU-president Michel probeert landen over de streep te trekken... door ze financiële meevallers aan te bieden. Zo werd al duidelijk dat Nederland in Michels plan... een hogere korting op de jaarlijkse EU-bijdrage krijgt. Verder wil hij strenge eisen verbinden aan de subsidies uit het corona-herstelfonds, een wens van Nederland. Na een corona-uitbraak in een café in Hillegom zijn mogelijk honderden andere mensen besmet geraakt, zegt de directeur van de GGD in de regio. Waarschijnlijk raakten een aantal cafégangers besmet op zaterdag 11 juli. Inmiddels zijn 23 besmettingen gelinkt aan het café. Het weer op veel plaatsen opklaringen. Alleen in het noorden kan een bui vallen. In het binnenland kan wat mist ontstaan. Overdag eerst zonnig, later wat stapelwolken.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 Als jij een ander was, was dat denk ik al klaar. Maar dat je mij versterkt, dat is waarom het werkt. Hou me vast en laat me maar zorgen maken. Morgen ben ik vast weer mezelf. Ze zegt maar als je gaat vergeten. onzeker kan zijn Maar ik beloof je dat ik luister Je moet weten dat wij, we blijven echt wel staan Voel jij toch ook wel aan? Ik heb nog nooit iemand ontmoet met zo'n geduld als jij Als met het water aan je lippen heb je zeeën van tijd En dat je mij versterkt Dat is waarom het werkt Hou me vast en laat me maar zorgen maken Morgen ben ik vast weer mezelf ze zegt maar als je gaat vergeet me niet Ik moet it's naturally. for you. It's alright, but don't you see? When you're near, I get weak in my knees. Gray. stronger, bitch. I'm from Stavanger, bitch. Can I steal it from you? to memorize the way you shock me. The way you move it.